Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de overstromingen in Pakistan. Sinds juni regent het in dat land heel hard. Ongeveer een derde van Pakistan staat nu onder water. De schade is enorm, zegt de WHO. Almost 900 health facilities have been damaged. Three quarters of Pakistan's districts and 33 million people have been affected with more than 6 million in dire need of humanitarian aid. Er zijn al 1100 doden geteld. Meer dan een miljoen mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd... en ook veel ziekenhuizen zijn beschadigd. De WHO waarschuwt nu voor de verspreiding van ziektes zoals malaria. Zo'n 60 brandweermensen zijn de hele nacht bezig geweest met het blussen van de brand in de Peel. In dat natuurgebied is al een groot stuk hei en bos verbrand. De boel is onder controle, maar de vlammen zijn nog niet uit. Mensen die in de buurt wonen kunnen nog steeds last hebben van rook en stank. Zij kunnen hun ramen en deuren beter dicht houden. Het Duitse vliegverkeer is morgen waarschijnlijk flink ontregeld... want piloten van Lufthansa staken dan. Ze willen meer salaris. Mogelijk hebben duizenden passagiers morgen last van de Lufthansa-staking. En in Eindhoven kunnen ze opgelucht ademhalen. Cody Gakpo blijft bij PSV, meldt Voetbal International. De aanvaller stond op het punt om gekocht te worden door twee Britse clubs. Zei hij eerder dit over. Dat is sowieso een, eh, een eer dat, dat de clubs me willen hebben. En eh, dan moet ik gewoon eh, uiteindelijk kijken met, met PSV en, en die andere clubs wat het beste is voor mij. En ja, dan uiteindelijk moet ik wel een keer een keuze gaan maken. En dat heeft hij nu gedaan. Hij blijft de club uit Eindhoven dus trouw. Ook zijn PSV-collega Ibrahim Sankaré verlaat zijn stekkie niet. Het weer. Vandaag begint officieel de herfst, maar daar merken we niet zoveel van. Er is flink wat zon en de temperaturen zijn ook aangenaam. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Knoop het Holendrecht en Amstelveen 2 kilometer file.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 Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef?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 Whoa, uh, sweating, uh, hot up in this joint. Vocal, tank top on at this point. You with a winner, so baby, it can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dance in front of the mirror while you're on the phone.